Door in Afrika Earth te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just dig it. Download nu de Linda Meijden app voor meer juicy verhalen en exclusieve deals. 538 Nieuws. 5 uur. Nederland moet onmiddellijk de fouten rechtzetten die zijn gemaakt met chipbedrijf Nexperia. Dat zegt het Chinese ministerie van Handel. Ze willen dat alle hindernissen worden weggehaald om de stabiliteit van de wereldwijde chipmarkt te kunnen garanderen. De Chinezen noemen de houding van Nederland koppig, onverschillig en onverantwoordelijk. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Odessa zijn zeker vier mensen gewond geraakt, onder wie drie kinderen. Ze zaten in een flatgebouw dat werd geraakt door een drone. Volgens een Oekraïnse legerchef is het opnieuw bewijs dat Rusland burgers als doelwit ziet. Rusland voert al lange aanvallen uit op Odessa. Die zijn vooral gericht op de haven en de energievoorziening. In een wintersportgebied in Tirol is een Duitser mishandeld door een groep Nederlanders, meldt het AD. Hij werd onder meer in zijn gezicht geslagen met een skischoen. Het is niet voor het eerst dat Nederlanders zich misdragen op wintersport. Op tweede kerstdag waren ook Nederlanders betrokken bij een grote vechtpartij in een apres-ski-bar ergens anders in Tirol. En Amerika heeft een droneaanval uitgevoerd op een cocaïnefabriek in Venezuela. Dat heeft de president van Colombia bevestigd. Het zou eergisteren al zijn gebeurd, maar de Amerikanen wilden toen geen details geven. Volgens de Colombiaanse president gaat het om een fabriek waarvan ze vermoeden... dat er coca-pasta werd gemengd om er cocaïne van te maken. Er zijn geen slachtoffers. Het kan vriezen aan de grond en daarom geldt bijna overal code geel voor gladheid. Later vandaag buien in het noordoosten, zon in het zuiden en 3 tot 7 graden.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 Solar heeft alles wat je als installateur nodig hebt. Bij Solar is het onze klus om jou te helpen. Online, op locatie of bij een van onze vestigingen. Gewoon, zonder gedoe. Ga naar solar.nl. 1 op de zes kinderen maakt oorlog mee. Zoals Jasmin. Zij heeft de veerkracht om weer kind te zijn. Net als Sarah, Ismaël, Sana en vele anderen wereldwijd. Laat kinderen weer kind zijn. Doneer nu op warchild.nl. Solar.nl, de groothandel voor installateurs. Gewoon zonder gedoe. 538 Nieuws. 6 uur. Goedemorgen. Zes Nederlanders hebben in een skigebied in Tirol een Duitser mishandeld. Dat meldt het AD. De man werd aangevallen en met een skischoen in zijn gezicht geslagen. Het is niet de eerste keer dat Nederlanders zich misdragen